12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Waalwijk is vanavond brand uitgebroken in een berg afval. Boven het industrieterrein Haven 7 zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een aanhanger en een container met asbest die op het terrein staan... worden door de brandweer extra in de gaten gehouden. Het pluswerk kan nog enkele uren duren. De 22-jarige Amerikaan die in 2017 in Charlottesville inreed op een groep demonstranten... heeft opnieuw levenslang gekregen. Daarbij krijgt hij ook nog eens 419 jaar cel. De man reed tijdens een demonstratie van rechtsextremisten in op tegendemonstranten. Een 32-jarige vrouw overleefde dat niet. Tientallen anderen raakten gewond. Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt is vorig jaar voor het derde jaar op rij toegenomen. Meer dan 820 miljoen mensen hadden in 2018 niet genoeg te eten, melden de Verenigde Naties. Tegelijkertijd neemt ook het aantal mensen met obesitas toe. En volgens de VN is dat probleem moeilijker op te lossen dan de honger. De brand in een Duitse sekssauna, waarbij afgelopen weekend een 64-jarige Nederlander om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de Duitse politie. Er is nog geen verdachte aangehouden. Wel werden na de brand drie mannen opgepakt die het bluswerk hinderden. Een vrouw die gisteravond op de A15 bij Rotterdam was gestrand met een lege tank... is twee keer een zesbaan snelweg overgestoken om benzine te halen bij een tankstation aan de overkant. In de auto op de vluchtstrook zaten haar drie jonge kinderen. Een bergingsmedewerker probeerde de vrouw nog tegen te houden... en noemde het de meest idiote actie ooit. Het weer. Het is bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 14.